Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. We beginnen met heftig nieuws uit Hamburg. In die Duitse stad is een schietpartij geweest. Volgens Duitse media gebeurde dat in een kerk. Zeker zes mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Zeven anderen raakten zwaar gewond. De schietpartij was rond 9 uur vanavond in de wijk Alsterdorf. Dat ligt in het noorden van Hamburg. De dader is nog steeds op de vlucht. En de Duitse politie roept inwoners nu op om het gebied waar het om gaat te vermijden. Jack van Gelder, de oud-presentator van Studio Sport... heeft zich twee keer schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat zei hij zelf bij het tv-programma Half 8. Er is een, uh, een eh, collega-presentatrice geweest eh, in 2011, 2011, 2012. Die heeft mij gebeld, zegt ze, en dat geloof ik. terwijl ik in bad zat. een opmerkelijk verhaal. en die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt... als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap. Eh, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, blijkt. De voorvallen werden gemeld bij de vertrouwenspersoon van NWS Sport. Eerder vandaag werd bekend dat de hoofdredactie van Sport op termijn opstapt... vanwege de vele meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de melders gaat het om dingen als seksuele intimidatie, pesten en scheldpartijen. En een megavondst was het voor Lorenzo van 27. Hij vond in de gemeente Opmeer in West-Friesland in Noord-Holland... gouden sieraden en tientallen zilveren munten uit de middeleeuwen. op dat moment eh, zit je gewoon te shaken van de adrenaline. Dus met de trillende handjes dus haalde ik dat ding omhoog. Het leek op een stukje blik van uh, deksel van een shampot. ik veegde het schoon en toen zag ik allemaal graveringen en het eh, was gewoon blinkend goud. Dus dan zit je dat te bekijken en dat, is gewoon ongelooflijk. Ja, leuk voor hem natuurlijk, maar het verhaal krijgt nu een staartje. De gemeente is door die megafonds van hem bang dat ze nu worden overspoeld door nog meer schatzoekers. En daarom stellen ze per direct een verbod in voor het zoeken met metaaldetectors. En doe je dat toch, dan loop je kans op een boete. Krijg je nog weer. Het regenachtig avondje is het met in het noorden wat sneeuw.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 just couldn't seem to break free. Always said somehow feeling As You Know en The Roadshow en Counting Yellow Lines. Daar openen we de tweede uur van de National Radio Show mee. We hebben nog een uur voor je te goed. En wat hebben we allemaal? We hebben natuurlijk twee nummers van het Spotlight album. De National Spiegelplaat komt nog bij. En verder nog veel meer andere fijne muziek. Geen maandartiest meer, want mocht je het eerste uur niet gehoord hebben... daar zijn we mee gestopt, want we krijgen zoveel muziek binnen... via info.nashvilleradio.nl dat we de digitale brievenbus inzendingen wat meer in de show gaan brengen. En daar is het nu weer tijd voor. Zandvoort. We gaan naar Ierland voor de nieuwste single van Darcy Walls. En Darcy, hoe heet jouw single? Hey cowboy, I heard you moved away To a place where cattle run free And you never run out of hay wishes that you ever could wish for Hey cowboy I know you're doing fine Cause they got dirt roads for miles and the beer's on your been paid And now there's footprints on the streets of gold Cause today God called a cowboy home She Walsh en die heet Hey Cowboy. We gaan nu verder met een bijzondere samenwerking tussen de Nitty, Nitty Ditty, ik wou zeggen, <laughs> de Nitty Critty Dirt Band, zeg dat maar eens zes keer achter elkaar, en Alison Krauss. Dit is Kidfish John. home oh. Nitty Gritty Dirt Band en Alison Krauss en Catfish John. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En als je je afvraagt hoe de muziek van Chris Stapleton klinkt als er een eerst country tintje aan zit, dan moet je nu goed luisteren, want eerst hoor je Chris en daarna Andy Cooney. En dat is de nieuwste single van hem ook, Starting Over Twee Keer. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Well, the road rolls out like a welcome we're at stately in the hall. But will the timely crowd that has you laughing loud help you dry your tears? When the new wears off of your crystal chandeliers. I never did fit in too well with folks you knew. And it's plain to see that the likes of me don't fit with you Cause you traded me for the gaiety of the well-to-do And turned away from the love I offered you oh, the crystal chandeliers light up the paintings on your wall. The marble statuettes are standing stately in the hall. But will the timely crowd that has you laughing loud help you dry your tears? When the new wears off of your crystal chandeliers. I see your picture in the paper most every day. And you're the chosen girl of the social world, so the stories say. But a paper smile only lasts a while, and then it fades away. And the love we knew will come home to you someday. the crystal chandeliers light up the paintings on your wall. The marble statuettes are standing stately in the hall. But will the timely crowd that has you laughing loud help you dry your tears? When the new wears off of your crystal chandeliers. Lekker hoor, die oude countrymuziek. Daarvoor gingen we naar 1965 voor Carl Bellew en de Crystal Chandelier. Nu weer muziek uit België van Ina Rose. Dit is Sounds of Love. En daarna Reba McIntyre en Ronnie Dunn. En dat is de Wind Blows in Oklahoma. McIntyre en Ronnie Dunn. And Does the Wind Still Blows in Oklahoma? Nashville Radio Show. Bluegrass Time. Chris Jones and the Night Drivers and Bend in the Road. Sometimes the journey takes a little patience. I find that nagging urge to turn it round. And even when I'm in the longest valley, I know I'm getting close to higher ground just around the bend in the road. I can see the clouds about to part. I've been carrying around this heavy load. Soon it won't be weighing down my heart. Just around the bend. about to part hier bij de National Radio Show. Maar country muziek, dat hoor je natuurlijk ook altijd voorbij komen. En daarvoor gaan we nu naar 1968 voor een van de grotere hits van Tammy Wynette. Dit is Stand By Your Man. Sometimes it's hard to be a woman Give all your love to just one man doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. after all, he's just a man. 68 gingen we naartoe met Stand By Your Man. en nu Americana van Lily Winwood. Dit is Sleep Issues. En daarna nog een digitale brievenbus inzending. net al, ik heb nog één digitale brievenbus-inzending voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Americana voor de nieuwste single van Sarah Hobbs. Voor traditionele countrymuziek moet je bij haar zijn. En deze Texaanse houdt van de oldschool countrymuziek. En dat is goed te horen op haar nieuwste single. En die heet Roof Over My Head. En daarna nog twee nummers van ons Spotlight album. signed the papers. I brought over the champagne. Wrote my lease two weeks later. Moved in and helped you decorate. I made this house into a home. 1,200 fair and square feet. But I didn't know the price I was paying for something that don't belong. supposed to feel that way. You laatste twee nummers van het spotalbum, spotalbum Spotlight album 29 Written in Stone van Carly Pierce voor je klaarstaan. Je hoort eerst Next Girl en daarna Dear Miss Loretta. Waarop, als je ook goed luistert, je de stem kunt horen van Patty Loveless. Dit is het Nashville Spotlight album. Hey Next Girl, you don't know me. I'm just the one he says went crazy on him. just what he does. But once upon a time I was thing, but I know what Dit is het Nashville Spotlight Album. Dear Miss that dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. En de volgende keer hebben we natuurlijk weer een heel ander Spotlight-album voor je klaarstaan. En suggesties mag je sturen naar info.nesforradio.nl Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren, want de show zit er alweer bijna op. Ik heb nog voor je klaarstaan Amerikanen uit Nederland van Timber en dat is In The Garden. En daarna Low Cash en I Love This Life.